Michel Koenen met het NOS-journaal. De kans op langdurige is het grootst bij mensen tussen de 55 en 65 jaar. Dat zegt het CBS op basis van inkomensgegevens van de afgelopen jaren. Voor 55-plussers is het na ontslag of ziekte moeilijk om weer aan het werk te komen. En dat vergroot de kans op armoede. Ook allochtonen lopen een hoger risico. Allochtone huishoudens leven zes keer zo vaak van een laag inkomen als autochtone huishoudens. 65-plussers lopen het minst risico op armoede. Een oudere met een AOW-uitkering zit al boven de armoedegrens. 16 top 50 spelers zijn de afgelopen 10 jaar verdacht van matchfixing bij tenniswedstrijden. Zelfs wedstrijden van Wimbledon zouden zijn gemanipuleerd, melden de BBC en BuzzFeed. Ze kregen geheime documenten van klokkenluiders uit de tenniswereld. De BBC wil niet zeggen om welke spelers het gaat aan de Australian Open, die vandaag is begonnen, zouden acht tennissers meedoen die verdacht worden van matchfixing. En op de eerste dag van het tennistoernooi, de Australian Open, heeft Robin Haase verloren van de Bosnier Basic. In Melbourne verloor hij in drie sets. Het is al voor de vijfde jaar op rij dat Haase de tweede ronde niet haalt op het Grand Slam toernooi. Bij de vrouwen is titelverdedigster Serena Williams door. Ze won in twee sets van de Italiaanse Giorgi. En in de Schotse hooglanden zijn afgelopen weekend twee bergbeklimmers verongelukt. Hun lichamen werden gevonden door twee andere klimmers. De mannen zaten nog met touwen aan elkaar. De afgelopen dagen heeft het flink gesneeuwd in Schotland. Het zou kunnen dat de twee zijn omgekomen door een lawine. Daarvoor was ook een waarschuwing uitgegaan. Het weer. Overal geldt nog code geel. De temperatuur ligt flink onder nul. Overdag wisselen zon en bewolking elkaar af.